10 uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij twee explosies in de Japanse stad Utsunomiya is zeker één dode gevallen en raakte drie mensen gewond. Het gebeurde in een park in de stad waar op dat moment een cultureel festival werd gehouden, meldt de Japan Times. De oorzaak van de explosie is nog onbekend. Utsunomiya, een stad met zo'n half miljoen inwoners, ligt ongeveer 100 kilometer ten noorden van Tokio. In Afghanistan neemt de teelt van opium drastisch toe. Volgens de Verenigde Naties gebeurt dit doordat de Afghaanse regering steeds meer de controle over het land verliest nu de Taliban weer terrein wint. Een gebied ter grootte van de provincie Limburg is bebouwd met opiumplanten. Verwacht wordt dat de oogst dit jaar 4800 ton zal zijn, bijna 50% meer dan vorig jaar. Afghanistan is wereldwijd de grootste leverancier van opium, de grondstof voor heroïne. Een fusie tussen ABN AMRO en de Nordea-bank is nog steeds niet van de baan. Dat heeft de topman van de Zweedse bank gezegd. Een eerdere toenaderingspoging van Zweden begin deze maand... werd door ABN AMRO en de Nederlandse staat afgewezen. De topman zei dat hij weer contact heeft gehad met de Nederlanders. Nordea is de grootste bank in Noord-Europa. ABN AMRO zit in een overgangsfase. Een klein jaar geleden kreeg de bank weer een beursnotering... nadat de staat ABN in 2008 had ingelijfd. Vandaag is het de eerste landelijke vorstdag van het najaar. In de beeld was het rond 6 uur vanochtend min 0,2 graden. Het koudst was het in het zuiden. Op vliegbasis Woensdrecht kwam het kwik net onder de 0,2 graden. De eerste vorstdag valt dit keer een stuk eerder dan vorig jaar. Toen verloor het pas op 23 november voor het eerst in de beeld. En het weer voor de rest van de dag. Op sommige plekken nog grijs en dichte mist. Als die optrekt gaat nu en dan de zon schijnen en wordt het een graad of 11. In hardnekkige mistgebieden wordt het niet warmer dan 7 graden. Morgen bewolkt en periode met regen, maar wel iets zachter. Dit was... DFM verkeersupdate.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 Maar het was wel een mooi gezicht natuurlijk. En dat eerste nummer was toen van eh, Coleman Hawkins. De nestor van alle saxofonisten, zou ik maar zeggen. Een nummertje uit, volgens mij uit mijn blote hoofd, 1934. Ik dacht opnames gemaakt in eh, november 34. Dus ja, het komt ook van een, een of andere archiefbox uit de jazz. Maar een bijzonder fijn nummer om dit programma mee te starten. Want je luistert natuurlijk naar CFM Jazz. Mijn naam is Auko B. En eh, ik eh, heb het vandaag samengesteld en ik mag het ook presenteren. En dat heb ik met veel plezier gedaan. Hoewel ik deze week eigenlijk een beetje gevloerd was. Maar goed, het is toch gelukt om de uitzending voor elkaar te krijgen. En omdat het zo heel mooi weer is, dacht ik... Eh, en ook eigenlijk moet ik zeggen dat het de eerste keer is dit jaar... dat ik de voorraad moest eh, eh, bevrijden van het ijs, zou ik maar zeggen. De eerste vorstnacht in Nederland. En een mooi nummertje van Diane Schuur. When October Goes. <clears throat> lie above the smoky roofs. I watch the planes go by, the children. should be over it now. I know it doesn't matter. Schuur. Eh, een bekende Amerikaanse jazzzangeres en pianiste. Eh, in dit programma is het altijd natuurlijk moeilijk om de balans te vinden tussen oud en nieuw. En dat proberen we wel. We proberen niet alleen eh, oude jazz te draaien, maar we maken een mix van oud en nieuw. En een van die nieuwe dingen, ja, meestal zit in het tweede uur wat meer nieuwe dingen, maar toch ook in het eerste uur een paar nieuwe cd's die onlangs zijn uitgekomen. En een van die cd's is van AK Moon, een, een Luikse de Belgische jazzgroep die eigenlijk zich vooral laat inspireren door wereldmuziek. Eh, maar is ditmaal de aandacht verschoven naar de barok van eh, Domenico Scarlatti. En in plaats van gewoon makzuchtig de sonates te verzwingen... zoals je dat wel meer in de jazz kent van eh, klassieke muziek... kiest Akamoon ervoor om de expressie puur in het domein van de jazz te houden. En daar moet je mensen eens luisteren, want het is een aardige cd. De Scarlatti boek, Akamoen. Het was niet verkeerd, dacht ik. Zo, om uh, de zondagochtend ook mee eh, te beginnen. En de moderne muziek. Eh, ja, <clears throat> het, is al meteen herkenbaar van Scarlatti. Excuses voor mijn stem, maar het is niet anders vandaag. dan gaan we naar een, een, iemand uit de oude doos. En dat is deze. van Mary Lou Williams. Een eh, pianiste, geboren 1910. Echt één ook uit eh, ja, de, de, de, gouden tijd van de jazz zou ik bijna zeggen. En dit kwam van haar cd uit 1964. The Black Christ of the Andes. En zij heeft meer missen geschreven. En ik begreep dat ze in 69 in het Vaticaan was... om een van die missen te laten uitvoeren tijdens een dienst. Maar daar werd een stokje voor gestoken... omdat de drums in eh, verwerkt waren. Ja, dat was blijkbaar zo in die tijd. Mary Lou Williams. Een dame die altijd open stond voor nieuwe ontwikkelingen. Een van de grote namen. En een grote naam is natuurlijk ook de man die zoveel jazz in zijn film stopt. Woody Allen. En daar is onlangs weer, een, volgens mij is hij ook in de tachtig, maar maakt nog steeds films. Iemand die, eh, ja, blijft maar doorgaan. En dat is de CD Café Society. Daar staan aardige muziek op. Ik ga eens even kijken of ik daarvan kan vinden nog. Oh ja, ik weet al wat ik gevonden heb. Ik heb een paar aardige nummers gevonden. Eh, het eerste is The Lady is a Tramp. Komt van de Café Society. op deze cd wordt gespeeld door Vince eh, eh, Giordano. En dat is een Amerikaans saxofonist en bandleider van de band The Nighthawks Orchestra. Eh, dat is een aardige cd geworden, er zit leuke muziek op. En wil je iets over de inhoud van de film weten... dan is het verstandig om morgenavond te luisteren naar het filmprogramma. dan zal ik iets over de inhoud van de film vertellen. Dat laat ik nu voorbij gaan. Maar ik laat nu nog wel iets horen. Een kort nummertje uit de film Café Society. En dat wordt gezongen door Kate Edmondson. One, two, one, two. soundtrack Café Society. Een film gemaakt door Woody Allen. De man die zoveel jazz in zijn films propt, zou ik bijna zeggen. En dit nummertje werd gezongen door Kate Edmondson. Uh, zij noemt zichzelf vintage pop vocalist, songwriter en actress. En eh, ja, dat is niet verkeerd. Wat bedoelt ze nou met vintage pop? Dat het eigenlijk een soort een, mengsel is van... Ja, volgens mij van eh, traditionele pop, vroeger rock, rock and roll, blues, bossa nova, jazz. nou, van alles. Het is ook een beetje vintage stijl. En ja, die vintage stijl is erg in als je kijkt naar wat er allemaal op dat gebied eh, geproduceerd wordt. Scott Bradley bijvoorbeeld. Eh, niet verkeerd allemaal. Dit was nieuw. Dan gaan we weer een stapje in de tijd terug. En dan kom ik bij een hele bekende tune van Charlie Barnett. Eh, en dat is, moet ik even kijken wat ik hier heb staan. Charlie Barnett. Oh, deze is het. De Pompton Turnpike. sterke compositie van eh, Charlie Barnett. Eh, Charlie Barnett moet ik zeggen natuurlijk. Een, eh, een rijke luiszoontje in de jazz. Dat zie je toch niet zo heel vaak. Maar hij wist het allemaal waar te maken. ja, we draaien oud en nieuw had ik al gezegd. En dan kom ik toch bij iets heel anders. Is het jazz? Nee. Maar is het mooi? Ja. En dat is het nummer, een nummer van de cd van Barrelhouse. Barrelhouse, een formatie die volgens mij al 40 jaar aan, op de podia klimt... en daar bluesmuziek maakt. Die hebben een, onlangs een cd uitgebracht, Almost There. En daar de titelsong van. it slow. free. en eh, ja, wil je meer van horen, ga zeker luisteren. Want de cd is echt goed en eh, zeer de moeite waard. Eh, wat heb ik op de rol staan? Oh, Charlie Hedden Quartet West. Eens even kijken, Charlie Hedden. Deze, Back Home Blues. Het West. Now is the Hour, dat is het album waar dit van uh, vandaan komt. Het nummer is ooit eh, gecomponeerd door Charlie Parker natuurlijk. De bezetting op deze cd, Charlie Haddon, bas, Ernie Watts, tenor... Alan Broadbent, piano en Laris Marable drums. En ja, een prachtig cd, hoog gewaardeerd ook toen de tijd. Het volgende nummer heb ik altijd het idee van... Als je, ja, je moet je voorstellen, zondagochtend... je bent bezig ontbijt te maken... En eh, dan klinkt, eh, ja, je, je, je, hebt het water opgezet voor de koffie. Je doet de, eh, de eitjes in de pan. Dan, dan hoor je deze muziek.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 Eu be, eu É uma chestradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira. E uma ave no céu, uma ave no chão. É um regato, uma fonte e um pedaço de pão. É o fundo do poço, o fim do caminho.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 É pão, é pedra, é o fim do caminho, resto de toco. Ja, is natuurlijk Susan McCorkle. Eh, Waters of Mark. En eh, als je iedere dag met deze muziek begint... dan wordt het toch een vrolijke dag, of niet? Nou, zeker vandaag met de zon erbij. En, eh, ja, het is misschien wel fris, maar het is uitstekend weer om er even uit te gaan natuurlijk vandaag. dan is het weer tijd voor iets nieuws. Luister maar, dan zal ik er daarna iets over vertellen. Ja, je luistert naar de muziek van Eolf eh, Deel, een uh, Noorse jazzcomponist. En eh, hij heeft een aardige cd gemaakt, die heet Wolf Valley. En daar was dit het eerste nummer van. Het is eigenlijk een, ja, bijzonder goede cd geworden. Een prachtig album, zou ik bijna zeggen. Weergeloos in sfeer en klank stijgen de muzikanten naar grote hoogte, wordt erover geschreven. Voor de echte jazzliefhebber, een must. heen en weer in de tijd. Oud en nieuw door, draaien we door elkaar. We proberen toch een beetje op elkaar af te stemmen. Want deze aansluiting is misschien minder mooi. Maar ik heb wel een bruggetje met Charlie uh, Barnett. Want Lina Horn was eigenlijk de, de zangeres. Het was een, natuurlijk een zwarte dame in de wit orkest. En in die tijd in de Verenigde Staten had dat een hoop problemen. Als je ergens ging eten of ergens naar binnen moest. Die haar een kans gaf. En vandaar Lina Horn. Maar deze keer met Michel Legrand. Time in a Bottle. I'm high. Michel Legrand eh, van de cd Lena et Michiel. E. Eh, the Time in a Bottle is dat nummer. Nou, we zijn toch een beetje in de pop bezig. Ik zie dat het tegen de klok van 11 eh, gaat lopen. Dus we gaan er even uit voor het nieuws en de reclame. En dan zijn we er weer met veel mooie jazzmuziek. En dan het laatste nummer wat ik laat horen is een stukje van Rosemary Stanley. I Blind. Dat is natuurlijk ook popmuziek, hè?